Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie jongeren die vastzitten voor een steekpartij in Emmen... worden van nog meer dingen verdacht. Ruim twee weken geleden werd een medewerker in een jeugdzorginstelling neergestoken. Zij overleefde dat niet. Het OM zegt nu dat er drie verdachten diezelfde avond ook hebben geprobeerd een tankstation te overvallen. Ook zouden twee van hen die dag nog iemand in de instelling hebben gegijzeld. Wie en waarom is niet duidelijk. Een deel van het streekvervoer gaat morgen al staken. Vooral in het oosten en noorden van het land kun je er iets van merken, zeggen de vakbonden. Volgende week is het raak in heel Nederland. Dan wordt er vijf dagen lang gestaakt. En acteur Alec Baldwin is nu officieel aangeklaagd voor dood door schuld. Anderhalf jaar geleden schoot hij een cameravrouw neer op een filmset. Zelf zegt hij dat het per ongeluk ging. Hij dacht dat er nepkogels in het wapen zaten. Nu wordt hij dus aangeklaagd, onder meer omdat hij tijdens de vuurwapentraining niet op zat te letten. Je hoort een verslaggever van CNN. It consisted only of approximately 30 minutes, uh, according to, to Reed the Armorer, because, quote, Baldwin was distracted and talking on his cell phone to family during the training. Als Baldwin schuldig is, kan hij anderhalf jaar de cel ingaan. gaan. En deze dokter hangt over een tijdje zijn doktersjas aan de wilgen. I'm a pretty good judge of horseflesh. We're going to go down there and have a donkey barbecue and I'm going to furnish the ass, right? You can put a lipstick on a pig, but it's still a pig. Talkshow-host Dr. Phil hielp de afgelopen 20 jaar oneindig veel ruzie in de stelletjes en boze pubers die overhoop liggen met hun ouders. Vorig jaar lag hij ook zelf onder vuur... omdat het achter de schermen nou niet echt gezellig was bij het programma. Nou, hoe dan ook, komt daar een einde aan. Komend voorjaar wordt de laatste show uitgezonden. En het weer nog grijs en veel wind. In het noorden en later ook in het midden van het land zijn er buien. In het zuiden blijft het wel droog bij 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Hoogmade en Knaalpunt Burgerveen over 8 kilometer met 20 minuten vertraging.